Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Poolse vicevoorzitter van het Europees Parlement is weggestuurd na een nazi-vergelijking. De Pool, die lid is van de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid, had een andere Poolse Europarlementariër uitgemaakt voor nazi-collaborateur. Een meerderheid van het Europees Parlement vond dit niet te tolereren. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het parlement dat een functionaris moet vertrekken op grond van artikel 21 van het Europees Handvest dat discriminatie in elke vorm verbiedt. De afgezette Poolse vicevoorzitter mag wel aanblijven als parlementslid. Seksisme en bedreiging van vrouwen op sociale media en internetplatforms worden zelden tegengegaan door grote techbedrijven. Uit onderzoek in Frankrijk blijkt dat Facebook, Twitter en YouTube na klachten van vrouwen maar in 1 op de 10 gevallen het bericht verwijderen. Volgens de Franse Adviesraad voor Gelijke Rechten voor Mannen en Vrouwen wordt geweld tegen vrouwen online volop getolereerd. De raad zegt dat er in Frankrijk genoeg wetten en regels zijn die een goede aanpak garanderen. De Verenigde Naties zeggen dat wereldwijd bijna driekwart van de vrouwen te maken heeft gehad met online agressie. In Europa hebben 9 miljoen meisjes al op hun 15e hier ervaring mee. Examens op de middelbare school blijven als eerste nagekeken worden door de eigen docent. Daarna komt pas de vreemde docent aan bod. Het vorige kabinet had plannen om die volgorde om te draaien, maar minister Slop voor Onderwijs ziet daar niets in. Vanwege het doorrijden na een aanrijding waarbij een voetganger zwaar gewond raakte... is een man van 24 uit Breda aangehouden. Hij zat al in de cel, uit. Hij zat al in de cel voor twee andere zaken. De man wordt ervan verdacht. Er zijn doorgereden nadat hij een man op een zebrapad in Breda had aangereden. Het weer, het is zonnig en droog en het is vanmiddag een paar graden boven nul. Vanavond komt er vanuit het westen bewolking met mogelijk wat sneeuw.